Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De KLM en Transavia houden hun vliegtuigen een groot deel van de dag aan de grond... vanwege de aswolk van een IJslandse vulkaan. De KLM vliegt op zijn vroegst weer om 2 uur vanmiddag. Transavia op zijn vroegst om 4 uur. Zeker 10 Europese landen hebben hun luchtruim vanwege de aswolk geheel of gedeeltelijk gesloten. Het ziet er niet naar uit dat de situatie snel verbetert... omdat de aswolk zich over heel Noord-Europa verspreidt. De interimregering van Kirgizië zegt dat ze een ontslagbrief heeft gekregen van de verdreven president Bakiev. Die zou hem per fax hebben verstuurd. Bakiev vertrok gisteren uit Kirgizië naar het buurland Kazachstan. Of hij daar blijft is niet duidelijk. Volgens Russische media gaat hij binnenkort naar Turkije. Voor de terugtrekking van de Nederlanders uit Oeruzgan is de eerste concrete stap gezet. Een groep kwartiermakers die al die al het Nederlandse materieel moet gaan inventariseren, is in Afghanistan aangekomen. De militairen vormen de voorhoede van een veel grotere eenheid die vanaf 1 juli het transport van het materieel naar Nederland gaat verzorgen. Het besluit om de bekerfinale te verdelen over twee wedstrijden heeft gisteravond geleid tot rellen bij de Kuip. Een groep van zo'n 400 Feyenoord supporters betoogde eerst vreedzaam, maar later begon een deel van hen stenen te gooien naar de mobiele eenheid. Die voerde charges uit, waardoor het rond 10 uur weer rustig was. Er zijn vier mensen opgepakt. Zangeres Anouk en de band Kane zijn de grote winnaars van de 3FM Awards. Ze wonnen allebei twee prijzen. Anouk onder meer voor beste zangeres en Kane voor beste band. Beste zanger werd Guus Meeuwis. De 3FM Award voor beste nieuwkomer was voor zanger Whalen. De jaarlijkse radioprijzen voor Nederlandse artiesten werden uitgereikt in de Gashouder in Amsterdam. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later klaart het op en schijnt de zon.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 Het dier haast honderd, een naaie heerskepaar. Ze met toen toender, ze bleven altijd vrij. De zon schiet al nu is los. taal die men haar bijbracht had. Maar hij droog droog gedrukt, dat ze naar binnenkomen mat. Het hier nou haast van toezen, Europa doof het naai.